12 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Eén is kinderdagverblijf Fleurtje Bellefleur per direct gesloten. Volgens de GGD blijkt uit onderzoek dat de eigenares, die ook begeleidster is... tegen de kinderen schreeuwt en grove taal gebruikt. Ook gaat ze ruw om met de kinderen en straft ze hen streng. Zo werden kinderen die zich misdroegen soms buiten gezet. Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen seksueel zijn misbruikt, zegt de GGD. De gemeente Heerenveen neemt later een besluit over de toekomst van het kinderdagverblijf. De politie is op zoek naar beeldmateriaal van het ongeluk in Raart tijdens de jaarwisseling. Een automobiliste reed daarin op een groep mensen bij een nieuwjaarsvuur. 16 mensen raakten gewond en een man kwam om het leven. Veel mensen hebben waarschijnlijk het vuur gefilmd en misschien staat er informatie op de beelden die we kunnen gebruiken, zegt een woordvoerder van de politie. Getuigen kunnen hun foto's en video's via de website van de politie uploaden. De drie mannen die begin deze week werden verdacht van brandstichting in een intercity bij Breukelen eisen excuses van de politie en de NS. Dat hebben ze gezegd tegen RTV Utrecht. De mannen uit Nieuwegein zaten in de getroffen trein en werden opgepakt omdat ze vuurwerk zouden hebben afgestoken. Ze moesten een nacht de cel in, maar werden vrijgelaten toen bleek dat er te weinig bewijs tegen hen was. Hun advocaat bekijkt of ze behalve excuses ook een schadevergoeding kunnen krijgen. Het aantal verhuurde woningen in de vrije sector is vorig jaar met bijna 50% gestegen. Dat komt vooral doordat mensen hun huis niet verkocht krijgen en daarom te huur zetten. Ook zijn er woningzoekers die vanwege de onzekere markt liever willen huren dan kopen. De cijfers komen van Pararius, het grootste online platform voor huurwoningen. De huren in de vrije sector liggen al drie jaar op ongeveer hetzelfde niveau. Het weer bewolkt en wat motregen. Middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Morgen droog, bewolkt en 10 graden.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 De zweet komt op de bar stevig vast. Rustig en bereken al mijn kansen. ESMC kwadraat, bereken ik de kans dat zij vanavond met me mee wil gaan. En elke nacht dans met mij. Hey, DJ, daar nog maar een plaat.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 a fucking lie, And now they pay paradise to put up a fucking lie. night I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone to be paradise put up a parking lot.